Dijkers met het NOS Journaal. Opnieuw is iemand opgepakt voor explosies bij panden in Rotterdam. Het gaat om een man van 26 uit Amsterdam. Hij is de vijfde die is aangehouden in verband met de ontploffingen van afgelopen week. Elke dag was het raak met explosies en schietpartijen. Aan de Krooswijkse weg in het noorden van de stad in de Van Spijkstraat in het centrum. De politie denkt dat er een verband is met onderschepte drugspartijen in de Rotterdamse haven... Vanwege de explosies in Rotterdam worden vanaf vandaag extra agenten ingezet. Het zweefvliegtuig dat vanmiddag neerstortte in de buurt van Arnhem... raakte in de problemen tijdens de landing. Bij de crash kwam een vrouw van 57 uit Alkmaar om het leven. Ze was de piloot, verder zat er niemand in het toestel. De vrouw was bezig met het laatste gedeelte van haar vlucht... en wilde landen op vliegveld Terlet, ten noorden van Arnhem. Daar zijn veel zweefvliegclubs actief. Het toestel stortte daarbij neer en raakte een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Bij een ruzie in Portugal zijn vier mannen omgekomen. Een van hen schoot gisteren de andere drie neer en pleegde daarna zelfmoord. Waarover de ruzie ging is niet bekend. Mogelijk ging het om een conflict over een illegale moestuin. De Belgische hulpdiensten zijn al de hele dag druk met het illegale feest... dat nog altijd aan de gang is in Sint-Truiden, ten westen van Maastricht. Sinds vrijdagavond wordt er gefeest. Tot nu toe moesten 10 mensen geholpen worden door medisch personeel. Er moesten zes van hen naar het ziekenhuis vanwege drugsgebruik. Het weer droog met vanuit het zuiden steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen is het bewolkt, maar schijnt ook af en toe de zon. In de middag kan er in het binnenland wat regen vallen. En het wordt dan 14 tot maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd veel problemen op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Bij Breukelen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Hou rekening met extra reistijd.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 Nog een uurtje nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. We beginnen met Rest of Life van Steve Roach. En dat is een, eh, een man die al jaren meeloopt in de nieuwheidsmuziekwereld. muziekwereld. En hij nodig je uit om Sit With Me eh, te doen. Daarna komt Achlia. Ja. Along the Fast Ancient River. Dat is eh, het nieuwe album en daarna natuurlijk nog heel veel andere artiesten. 15 tracks in totaal. Eh, de dame met de Nederlandse naam, Darlene Koolhoven, komt ook wel langs het enige cd'tje. Met de Grand Piano Spa Legacy. En dan is het even kijken. Nog heel veel andere dames. Nancy Shoepwoe en Suzanne Teng. Samen met Gilbert Levi. En ik zag ook, dacht ik... Eh, Even kijken waar... Eh, Sherry Finster, ja, samen met Greg Moroni met dit album The Desert Side. En dan hebben we het over het jaar 2022. En Asha Queen ook nog, maar dan nog in zijn hoedanigheid als Asha Queen of Asha Elia. Nou, en hij sluit dan het programma af met Gospel of Love. Veel luisterplezier in dit uur van Peaceful Radio Show 1540.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 I can go to the fountain of miracles for a cure. And I can turn pain into love and make it pure. Forty years I could endure. I can normalize our story and let it dissolve. see how to do that now, and much would resolve. I could let go of everything and make a fresh start. But I can't take you out of my heart. can't take you out of my heart. Oh, my darling, what happened to you? the stars on fire, the comet, and the meteor shower. blessings and fill the jar. And I can fondly imagine that I know who you are. I can meet my new friends and wait for the sun to appear. I stand on the bridge and wonder how I got here. which I have learned to solve, which I have learned to solve, which I have learned to solve. I asked the Lord for progress, and the work I found was tough for my body and my soul for my body and my soul, for my body and my soul.